begin van de show, toch? Op deze zondagmorgen. De Ellen Parsons Project. The Turn of a Friendly Card. Welkom bij de show. Gaat duren tot 12 uur. Met lekkere muziek. Het eerste uurtje. Nou, lekker rustig. Om de zondag goed te beginnen. Dus wees welkom. Blijf bij mij. Blijf bij ZVL. Dichtbij en betrokken. De zondagmorgen met Alfred Blokhuizen. We hebben muziek in de aanbieding van onder andere Ricky Valens. Laura and Tommy were lovers. He wanted to give her everything. Flowers, presents, and most of all, a wedding ring. He saw a sign for a stock car race A thousand dollar prize it read. He couldn't get Laura on the phone. So to her mother, Tommy said, Tell Laura I love her. Tell Laura I need her. Tell Laura I may be late. I've something to do that cannot wait. car to the racing ground. He was the youngest driver there. The crowd roared as they started the race. For on the track they drove at a deadly pace. No one knows what happened that day, how his car overturned in flames. But as they pulled him from the twisted wreck with his dying breath, they heard him say, Tell Laura I love her. Tell was just for Laura. He lived and died. Alone in the chapel, she can hear him cry. Tell Laura I love her. jangles and he'll dance for you in worn out shoes silver hair and ragged shirt, baggy pants. He would do the old soft shoe. He would jump so high, jump so high. Then he'd lightly touch down. Told me of a time he worked with with minstrel shows, traveling throughout the South. Spoke with tears for 15 years. How is, how is dog and he? They would travel about. But his dog up and died. Caught up in still He said, I dance now and every chance in honky tonks. For my drinks and tips. But most of the time I, I spent behind these county bars. You see, sunlight, I drink some beer. Then he shook his head. Mr. Bojangles. Call him Mr. Bojangles. Mr. Bojangles, come back and dance, and dance, and dance, please dance. Mr. Bojangles. Een van de vele, vele uitvoeringen van Mr. Bojangles. Deze keer in de uitvoering van Robbie Williams. Mooi hè? Toen groener op de zondagmorgen. En Richie Valens ervoor dus met Tell Laura I Love Her. Ja, er is iemand overleden deze week. Rob de Nijs, er is veel over te doen geweest. Iedereen heeft het erover. En we horen natuurlijk steeds dezelfde nummers op de radio. Ja, zoals Malle Babbe en zo. Het werd zomer ritme van de regen. Maar hij heeft ook in het Engels gezongen. En ja, je kunt natuurlijk Rob de Nijs niet eh, eh, helemaal goed eren... als je niet een van zijn prachtige ja, Engelse nummertjes eh, laat horen. Bijvoorbeeld deze, Blue Velvet. tonight. my heart there'll always be It's us never say goodbye to my love. It's understood, it's everywhere with my. Wat een prachtige klassieker van ehm, Rob de Nijs, Blue Velvet. Dat is de achterkant van de single If I Had a Hammer. Want hij heeft nog een tijdje dus van die leuke rock'n'roll liedjes gezongen in het Engels. Maar dan hebben we het over de jaren 60, hè? 1963 in dit geval. Verder Paul McCartney samen met zijn Wings. Tien jaar later My Love hier bij eh, de zondagmorgen van ZVL. Straks gaan we praten over eh, ja, het niet meer willen reanimeren. Dat is eh, de meest gevraagde zaak bij uh, ja, wilsbeschikkingen. Hoe zit dat? Je hoort dat straks hier in de show. Een ernstig onderwerp, maar dat moet ook kunnen op deze dag. Een eh, aardige dag zou ik maar zeggen. Want we hebben natuurlijk een mooie warme week achter de rug. En vandaag is het een beetje minder. Maar ik zie al aan de weersvoorspellingen dat het over een weekje alweer flink omhoog gaat met de temperaturen. Dus de lente is echt in zicht. Tu sais, je n'ai jamais été aussi heureux que ce matin-là. Nous marchions sur une plage, un peu comme celle-ci. C'était l'automne. Un automne où il faisait beau. Une saison qui n'existe que dans le nord de l'Amérique. Là-bas, on l'appelle l'été indien, mais c'était tout simplement le nôtre. Avec ta robe longue, tu ressemblais à une aquarelle de Marie-Laurencin. Et je me souviens, je me souviens très bien de ce que je t'ai dit ce matin-là. Il y a un an, il y a un siècle, il y a une éternité. On ira où tu voudras quand tu voudras. Et l'on s'aimera encore lorsque l'amour sera mort. Toute la vie sera pareil à ce matin aux couleurs de l'été indien. Aujourd'hui, je suis très loin de ce matin d'automne, mais c'est comme si j'y étais. Je pense à toi. Où es-tu Que fais-tu Est-ce que j'existe encore pour toi je regarde cette vague qui n'atteindra jamais la dune. Tu vois, comme elle, je reviens en arrière. Comme elle, je me couche sur le sable et je me souviens. Je me souviens des marées hautes, du soleil et du bonheur qui passaient sur la mer. Il y a une éternité, un siècle, il y a un an. On ira où tu voudras, quand tu voudras et l'on s'aimera encore lorsque l'amour sera mort. Toute la vie sera pareille à ce matin aux couleurs de l'été indien. we hier lekker aan de koffie zitten. Met mini-tompoesjes weer. Ja, het is een terugkerend verhaal zou je kunnen zeggen. Want regelmatig hebben we hier van die mini-tompoesjes. Want die grote zijn een beetje uit de mode. Want wij moeten aan de lijn denken hier bij ZVL. Dus, en daar wordt streng op gelet. Maar niet heus. Ehm, as I Lay Me Down. Dat was ze. Sophie B. Hawkins hier in de show. Over enkele minuten gaan we praten over de wens om niet gereanimeerd te worden. Is voor Nederlanders de belangrijkste reden om de wilsverklaring op te stellen. <laughs> Ja, en daar zijn penningen en tatoeages en dat soort zaken. We gaan er zo meteen over praten met Francine van Terbeek. Zij is voorzitter van de Raad van Bestuur van de NVVE, Nederlandse Vereniging voor een Vrijwillig Levenseinde. Zometeen praat Herman de Bruin met haar over dit ja, toch wel moeilijke, maar wel noodzakelijke onderwerp. clouds high at the moon. I'm okay, here I'll stay with my loneliness. I don't care what they say, I won't stay in a world without love. So I wait, and in a while, I will see my true love smile. She may come, I know not when she does, I lose. So baby, until then, lock me away and don't allow the day here inside. When she does, I know. So baby, until then. Ik ga praten over niet reanimeren dat de belangrijkste reden is tot de wilsverklaring. Dat heeft alles met het einde van het leven te maken. Francine van Terbeek, voorzitter van de Raad van Bestuur NVVE. En ik heb begrepen in het voorgesprek dat even moeten zeggen... de Nederlandse Vereniging voor een Vrijwillige Levenseinde. Dat klopt, hè? Dat klopt. Ja, welkom overigens. Welkom. Dank u wel. Um, ja, de wilsverklaring kennen we. Uh, die heeft iemand eh, eh, bij de arts, geloof ik, laten opmaken. Maar er is ook nog een, een penning, een niet penning. Kan je die ook gewoon omdoen en is het dan ook geregeld? Dan is in ieder geval geregeld dat u uw wil duidelijk heeft gemaakt. Mm een ehm, wilsverklaring, eh, eh, daarin schrijf je op je medische wensen en grenzen rond je levenseinde. En er zijn dus verschillende soorten wilsverklaringen. Je hebt een behandelverbod, waarin je regelt dat je bepaalde behandelingen niet meer wilt. En dat is ook een, een recht wat je hebt als patiënt. Want de wet schrijft voor dat je toestemming moet geven voor de behandelingen die je ondergaat. Een andere wilsverklaring is bijvoorbeeld een euthanasieverzoek. Maar daarvan zegt het woord het al, een verzoek is een verzoek wat je doet aan de arts... en die is dan niet verplicht dat in te willigen. Terwijl dat bij een behandelverbod en een niet reanimeren penning valt ook onder een behandelverbod... Ja die is dat wel. In ieder geval professionele zorgverleners moeten, zijn verplicht die penning te respecteren. Ja, en die wil eh, de, die op die penning staat eh, uit te voeren. Ja. Dan zou je denken, die penning is het makkelijkste, want die wilsverklaring moet op schrift gesteld worden. Nou, die heb je niet altijd bij je. Eh, dus als de penning zorgt dat je kan doen wat de wil is van iemand, dan ben je toch klaar. Dan hoeft dat al het andere niet meer. Nee, want die penning gaat echt alleen over reanimeren. Kijk, oh, normaal gesproken is het eh, zo dat eh, een behandelverbod bespreek je met je arts en gaat ook over bijvoorbeeld eh, wilt u nog beademd worden als u op de... Ja, ja, er gaan meer aspecten zijn daar. Precies, en dat zijn ook planbare aspecten. Die ja. zijn, dat zijn niet situaties waarin een split second gehandeld moet worden. Dat is bij reanimatie natuurlijk wel. Daar eh, telt elke seconde. Ja. En eh, dat, dan gaan de hulpverleners niet eerst op zoek naar het medisch dossier... of bellen met de dokter van, hé, hey, wat wil deze patiënt? Nee, dan gaan ze meteen handelen. En terecht, want eh, eh, de eerste tien minuten zijn ontzettend belangrijk. En dan is het dus belangrijk dat als u niet gereanimeerd wil worden... dat dus de hulpverlener die start met reanimatie... dat de kans zo groot mogelijk is dat die penning dan gevonden wordt. Ja, ja dan, eh, dan, dan kan het allemaal veel sneller. Dan, dan kan eh, de, de, de hulpverlener eh, direct zien... hé, hey, deze persoon wil dit niet, ik kan ermee stoppen. Maar het is dus zo dat, dat, dat hulpverleners niet op zoek gaan naar de penning... want daar hebben ze gewoon geen tijd voor. Nee, nee. In zo'n noodsituatie als eh, waar we het over hebben bij een hart, hartstilstand. Zijn jullie als NVVE, de Nederlandse Vereniging voor een Vrijwillige Levenseinde... zeg ik nog maar een keer, ehm, blij met het feit dat dit nu zo gaat? Of zouden er veel meer mensen moeten zijn die dit eh, gaan eh, bespreken met hun arts of zelfs een penning aanschaffen? Nou, of iemand een penning aanschaft, dat is echt ieders eigen keuze. En eh, wij zullen niet zeggen, ja, beste mensen gaan nu allemaal die penning aanschaffen. Want dat is, als mensen gereanimeerd willen worden, moeten ze dat dus vooral ook niet doen. Wij zeggen, praat erover, over wat zijn uw wensen en uw grenzen, uw eigen levenseinde. en laat u daar goed over informeren. Dus zo'n beslissing om zo'n penning te gaan dragen... is eh, niet een beslissing die je lichtvaardig moet nemen. Het is goed om te kijken, wat zijn uw kansen? Een heleboel mensen zeggen, de, ik, ik draag een penning... want ik wil geen kastplantje worden. Mhm. Ehm, het is goed om daar eens eh, u over te informeren... Eh, bij uw arts eh, van hoe groot is dat risico voor u. En wij vinden het belangrijk dat mensen dus goed geïnformeerd zijn. En dat ze de mogelijkheid hebben. En dat mensen die die penning dragen, dat hun keuze daarin gerespecteerd wordt. En jullie organisatie die kan voor die informatie zorgen. Want ik denk dat op de sociale media, de website bijvoorbeeld, eh, iets staat over alles wat hiermee te maken heeft. Zeker. Op mvvenl slash penning eh, de basisinformatie. En mensen die meer informatie willen weten... die kunnen dus een bestelpakket bij ons aanvragen. Daar zit een uitgebreid boekje bij... Eh, waar mensen zich goed kunnen informeren... en kunnen beslissen of ze die penning dan willen bestellen of niet. Dan kunnen mensen daar verder terecht als ze er meer over willen weten... en zich eh, een, wilsverklaring of zo'n penning aan willen schaffen. Ik dank u wel voor het gesprek. Francine van Terbeke, voorzitter Raad van Bestuur van de NVVE. Tot 12 uur, de zondagmorgen van Alfred Blokhuizen. Omroep ZVL. I know you leave.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 En de Walker Brothers, No Regrets natuurlijk. Straks in de tweede uur, komt er zo aan alweer, over een kwartiertje... gaan we weer luisteren naar een reportage van Jeroen van Gent. Hij is de straat weer op geweest met zijn blauwe microfoon. Vroeg u van alles. En wat dat is, dat hoor je straks. Zoals gezegd in de tweede uur, waar we ook iets meer tempo maken dan nu. Want nu nog even lekker easy met Take That. Back for Good. Goedemorgen.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 Prachtige muziek hier bij ZVL. Aan het einde van het eerste uur. Ik ga er even van tussen. Zo meteen wat mededelingen. En daarna wat nieuws en eh, het weer. En dan ben ik weer bij je terug met du show. Nog iets meer muziek en natuurlijk een leuke reportage. En, eh, ja, en tot die tijd een prachtig van Thunderclap Newman. Een mooie klassieker. Something in the Air. Dat zijn wij natuurlijk. En nog wat piano eh, gepingel van Larry Carlton. Het wereldberoemde nummer Hill Street Blues. Tot zometeen.